Dat melden bronnen bij de Spaanse justitie. De man die zowel de Nederlandse als de Argentijnse nationaliteit heeft... wordt ervan verdacht tijdens de militaire junta zogeheten dode vluchten te hebben uitgevoerd. Op die vluchten in de jaren 70 en 80 werden tegenstanders van het regime boven zee uit het vliegtuig gegooid. De piloot is aangehouden op verzoek van de Argentijnse justitie. Door de arrestatie kon het Transavia-vliegtuig niet vertrekken. Het had gisteravond op Schiphol aan moeten komen. Het is nu onderweg met een nieuwe bemanning en wordt rond deze tijd op Schiphol verwacht. Minister Hirschballin wil de regels voor de schorsing van voorlopige hechtenis aanscherpen. Dat schrijft hij aan de Tweede Kamer. Heers Spallin wil dat de gedetineerde op verlof goed in de gaten kan worden gehouden. Aanleiding is de vlucht van de voor mensenhandel veroordeelde Saban B. tijdens een verlof. Hij moest zich dagelijks melden bij de politie, maar kwam na enkele dagen niet meer opdagen. Het rookverbod in de horeca en openbare gebouwen leidt tot een forse daling van het aantal hartaanvallen in Europa, Canada en de Verenigde Staten. Dat blijkt uit twee grootschalige Amerikaanse onderzoeken. Onderzoekers bundelen de resultaten van eerdere studies in verschillende Noord-Amerikaanse en Europese landen, staten en steden. Daaruit blijkt dat het aantal hartaanvallen in het eerste jaar na invoering van het rookverbod gemiddeld met 17% daalt. Drie jaar nadat er niet meer gerookt mocht worden in publieke gebouwen en de horeca was het aantal hartaanvallen gemiddeld met 26% afgenomen. Twee stukken Oostenrijks tafelzilver hebben op een veiling in Amsterdam veel meer opgebracht dan werd gedacht. Het zijn twee beeldjes uit het begin van de 19e eeuw. Veilinghuis Christie's dacht aan een totale opbrengst van hooguit 8000 euro. Maar een zilverhandelaar uit Londen had er 360.000 euro voor over. Het weer, vannacht opklaringen en iets minder wind. Morgen vooral in het noorden kans op wat lichte regen.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 He's a mighty, mighty good man. in us. Yeah.